7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland moet stoppen met adoptie van kinderen uit het buitenland. Dat staat in een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming aan de minister. Volgens de Raad is het beter als kinderen in hun eigen cultuur opgroeien. Ook zou de vraag naar adoptiekinderen aanbod in de kindertehuizen creëren. Nederland zou er beter aan doen om de jeugdbescherming in adoptielanden te helpen ontwikkelen adviseert de raad aan de minister. De imam die afgelopen weekend door België is uitgewezen naar Nederland... omdat hij haat zou prediken... is volgens het AD al zeker een jaar actief in Venendaal. De man zou er familie hebben en er ook preken houden. De politie heeft niet ingegrepen, maar hij wordt wel in de gaten gehouden... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De burgemeester van Venendaal zegt dat de berichtgeving in de krant niet klopt. De NS bekijkt welke mogelijkheden er zijn om toch meer variatie in het werk van machinisten en conducteurs te brengen. Maandag voerden die nog actie, omdat ze bang zijn dat ze met ingang van de nieuwe dienstregeling vaker dezelfde routes moeten rijden. Volgens drie vakbonden heeft de NS nu toezeggingen gedaan. Zaterdag gaan NS en de vakbonden opnieuw om tafel. KLM-personeel gaat donderdag opnieuw actie voeren. Voorafgaand aan iedere vertrekkende KLM-vlucht op Schiphol houden de KLM'ers een werkonderbreking van een half uur. Zondag hielden ze werkonderbrekingen van 20 minuten. Het KLM-personeel moet op intercontinentale vluchten met één personeelslid minder vliegen. In München zijn bij een brand in een appartementencomplex in de binnenstad drie mensen omgekomen en zeker tien gewond geraakt. Onder de doden is ook een kind. De brand brak rond twee uur vannacht uit en was het hevigst op de vijfde en zesde verdieping van het oude pand. Er kwamen ook de drie bewoners om het leven. Het weer, vandaag regenachtig. Aan zee staat flink wat wind. Het maximaal 11 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan al 10 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen Delft en Dorp langzaam rijden. Kost je 20 minuten. A6 van Lelystad naar Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg. 9 kilometer en een half uur vertraging. A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en hardingsveld Griesendam 5 kilometer en 20 minuten extra. A20 naar Gouda tussen knooppunt plein en Moordrecht 6.